Goedemorgen, ik ben Maxime en dit is het nieuws van NOS op 3. Er was gisteravond opnieuw veel regen, onweer en bliksem in delen van België. Vooral in Belgisch Luxemburg plant zet erop los. En ook in de provincie Namen, waar de stad Dinant ligt. Joort correspondent Sander van Hoorn over die plek. Ja, daar eh, stroomt het water weer wild door de straten. Of stroomde, moet ik zeggen. Want het zijn lokale buien, maar die zijn op een gegeven moment voorbij. En het water is daar dus weer weggetrokken. Maar dan zie je wel dat dat water intussen ook weer auto's heeft meegenomen. Beelden van andere plaatsen in de provincies Namen en Luxemburg... waar het water soms tot wel een meter hoog weer staat. Ook in ons land was er water Overlast In de Zeeuwse plaatsen oud vossemeer en in Sint-Anna-land liepen de straten onder. In de Brabantse plaatsen Steenbergen en Bergen op Zoom waren er ook ondergelopen kelders. En dat was ook het geval op sommige plekken in Friesland. Bij het zwemmen zijn de Nederlandse estafettevrouwen er niet in geslaagd om een medaille te veroveren op de 4 keer 100 meter vrije slag. Het Oranje Kwartet tikte aan als vierde en je hoort Ranomi Kromowidjojo na afloop. Australië is natuurlijk, eh, was de favoriet, hebben ze waargemaakt. En eh, ja, we hebben gestreden voor het waard waren. De Nederlandse handbalsters hebben hun eerste wedstrijd makkelijk gewonnen. De regerend wereldkampioen klopte gastland Japan met een ruime score, zag onze commentator. En dan is er altijd dit feestje in een kringetje. Nederland 32, Japan 21. Het toernooi gaat over twee dagen verder met een wedstrijd tegen Korea. Volgens de organisatie van de Olympische Spelen zijn er tien nieuwe coronagevallen. Daarmee komt het totaal aantal sporters en begeleiders met een positieve coronatest op 132. Bij de Nederlanders zijn er tot nu toe vijf mensen met corona. De laatste werd vannacht bekend, roeicoach Josie Verdonkschot. Als sporters op de Spelen een medaille winnen en het podium ontmoeten, moeten... moeten ze verplicht hun mondkapje ophouden. Dat benadrukt het IOC nog even. Een paar keer lieten sporters het kapje zakken en deden ze het af. Of er waren sporters uit landen die helemaal geen mondkapje droegen... tijdens de openingsceremonie. Het weer dan nog, soms wat zon. In de loop van de middag nieuwe regen- en onweersbuien. En het wordt een graad of 24. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... bij knoop het Rotterpolderplein 4 kilometer langzaam rijdend verkeer.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 Het komt van hun album The Joy of Playing uit 2020. Eh, Loet van der Lee is eh, afkomstig uit Noord-Holland. Hij ehm, is geboren in Bakkum in 1968... Hij is begonnen met eh, professioneel spelen op zijn achttiende in ehm, Hilversum afgestudeerd op het conservatorium. Heeft met vele grote artiesten samengespeeld. En hij is nu al ehm, bijna tien jaar ook eh, betrokken als festivalregisseur ehm, eh, zeg maar, van het Meer Jazz Festival in Hoofddorp. Ik ga aan het eind van dit programma nog een nummer draaien van dit album. Het album heet, zoals ik zei, The Joy of Playing... Het nummer wat ik net draaide heet Little Gospel. En um, Loet van der Lee speelt op trompet. Gideon Tasselaar op tenorsax. Sebastian van Baafel op piano. Cassie Hiskoot op bas. En Tim Hennekes op drums. Ik ga verder met een eh, andere Nederlandse artiest, Hermine Durlo. Zij heeft in 2020 een album uitgebracht. Dat heet River Beast. En eh, daarvan ga ik draaien So Long Red Hat. So Long Riverhead. So Long Redhead natuurlijk, van haar album River Beast uit 2020. Ik ga verder met een eh, ja, nieuwe ontdekking. Jess is voor mij echt een ontdekkingstocht. Elke uitzending weer in de voorbereiding ontdek ik weer artiesten die ik nog niet eerder eh, heb gehoord. En de volgende hoort daar ook bij. Adonis Rose. Hij is een Amerikaanse ehm, drummer. Hij is, eh, komt uit New Orleans en hij is de leider van het New Orleans um, Jazz Orchestra. En hij heeft een album gemaakt in 2007, eh, dat heet Untouchable. Um, en daarvan ga ik een nummer draaien en dat heet Mellow Moods. Adonis Rose met de New Orleans Faders. Het album heet Untouchable en het nummer heet Mellow Moods. En Adonis Rose op drums werd vergezeld door John Baptiste op piano. En de heerlijke trompetist was Leon Brown. Hij heeft zijn bijnaam Kid Chocolate. Ik ga verder met een eh, ander heel mooi album van Clifford Jordan. Het is een eh, album uit 1973. Het heet Glass Bad, ja, Bad Games. Nee, niet Bad, Beat Games. Ik weet niet hoe je het precies uitspreekt. En hij wordt vergezeld op, een, eh, op dit album door een aantal hele grote artiesten. Waaronder Billy Higgins op drums, Stanley Coble op piano... Sam Jones op bas, Cedar Walton op piano... Bill Lee op bas en natuurlijk Clifford Jordan op sax. Het nummer heet Biscuit. Clifford Jordan met Biscuit. Ik ga verder met Res Abassi. Een ehm, Pakistaans-Amerikaanse jazzgitarist. Is al heel lang actief en heeft een aantal geweldige albums gemaakt. Staat goed bekend in de hele jazzscene als eh, gitarist... maar ook als componist en muziekproducent. Hij eh, speelt verschillende stijlen... waaronder fusion, bob en allerlei jazzstandards. Hij kwam als kleinkind vanuit Pakistan naar Amerika. Hij groeide op in Amerika, in Los Angeles studeerde daar in eh, Californië. En hij kreeg les van onder andere de Indiaanse percussionist Ala Raka... maar ook bijvoorbeeld van de westerse John Abercrombie. Dus in zijn muziek komen heel veel verschillende stijlen voor. En ehm, ik heb een eh, album uitgekozen dat heet Out of Body uit 2002... En daarvan ga ik draaien Smile at Darkness, Res Abassi. van Bassie met Smile at Darkness. Ik ga verder met een eh, album van de Nederlandse ja, jazzartiest... veelzijdige jazzartiest Benjamin Herman. Hij is eh, bekend natuurlijk onder eh, vele hoedanigheden... bijvoorbeeld als oprichter van een... Ehm, nou, ben ik de naam kwijt? Ga, kom ik zo direct op. Ehm, natuurlijk de, de Cool Collective... Ehm, maar hij heeft natuurlijk ook vele albums zelf gemaakt. Waaronder het album Heterogeneity. En de titel staat natuurlijk voor een heel veelzijdig album. Je ziet er verschillende stijlen in terug. Fusion, een klein beetje soul, maar natuurlijk ook veel jazz. En hij wordt erop vergezeld door eh, onder andere Misha Mengelberg. En Benjamin Herman zegt zelf, Misha is te gek. Hij verzint ter plekke gewoon nieuwe akkoordenschema's voor mijn stukken. Het scheelde niet zoveel van wat ik zelf had bedacht... maar het was voor de andere muzikanten wel wennen. Wat hij speelt klopt niet, zeiden ze. Maar het klopt wel. Hij maakt echt een, eh, een alternatieve versie van een nummer... en het klopt ook gewoon nog. En dat doet hij ter plekke. Het nummer wat ik heb uitgekozen van dit album, dat heet Clean Head. Gaat u luisteren naar Benjamin Herman, Misha Mengelberg... Bert Joris, Jos Machtel en Joost van Schaik. Herman van het album Heterogeneity... met onder andere Micha Mengelberg, die straks nog een keertje terugkomt. En Benjamin Herman is natuurlijk de oprichter van een New Cool Collective. Nu is het tijd voor iets heel anders. Ik heb ehm, een aantal LP's gekregen van een uh, familielid van mij... en daar heb ik een aantal hele mooie nummers van uitgekozen. En ik ga beginnen met eh, Nina Simone... Nina Simone, ehm, ja, een heel veelzijdige artieste ook... die eh, oorspronkelijk eigenlijk klassieke muziek wilde studeren... maar is geweigerd vanwege haar huidskleur destijds... en is toen uh, in de jazz terechtgekomen. Maar heeft ook veel folk uh, muziek erbij gemaakt... en daar zijn vele beroemde nummers van haar ook eh, aan te duiden. Maar gecombineerd met jazznummers maakt ze natuurlijk fantastische optredens... En in 1959 trad ze op in New York in de Town Hall. Daar is een eh, registratie van gemaakt, een eh, LP van uitgebracht. En daarvan ga ik draaien The Other Woman van Nina Simone. The other woman finds time to manicure nails. The other woman is perfect where her rival fails. And she's never seen with pin curls in her hair. The other woman enchants her clothes with French perfume. The other woman keeps fresh cut flowers in each room. There are never ties, it's scattered everywhere such a change from old routine. But the other woman will always cry herself to sleep. The other woman will never have his love to keep. And as the we'll see. Nina Simone met die Other Woman. En natuurlijk een prachtige tekst die eh, ja, eigenlijk altijd ergens op iemand van toepassing is. Ik ga verder met eh, Ray Charles, ook een eh, LP. Het, komt, het is een verzamelalbum, het heet The Greatest Hits LP. En het nummer heet What On The Other Hand Baby. That's why you sling your weight around. You know I'm hooked for your mama. That's why you sling your weight around. Ah, but as long as your loving beats your arguing. Little girl, I'll never put you down. You argue when I leave for work. You argue when I get home. And everything I try to do for you, you always say that I'm wrong. I bring you home all my money left a little I keep for expense. And when I get home to your mama, you always tell me, Ray, you ain't got no sense. But on the other hand, baby, you I can't understand. Ah, but when you put your love honey. You make me forget about everything. I think about the lousy way you treat me. You're always raising sand. I know that you know that I know that you've got another man. I half the time when I'm at home, I have to go to a cafe and eat. And when you argue all night long, I have to go down in the den and sleep. But on the other hand, baby, your loving eases all my pain. arms You make old forget about everything. Ray Charles met But on the Other Hand Baby. We blijven een beetje in de liefdesnummers. Ik ga verder met eh, Frank Sinatra en de Billy May Orchestra. Het komt van een album dat heette Sinatra Swings. Het is ook weer een LP. En het nummer heet The Curse of an Aching Heart. You made me what I am today. I hope you're satisfied. You dragged and dragged me down until... from the start. And though you're not true, may God bless you. That's the curse of an ache. drag me, drag me down until the soul Frank Sinatra met de Billy May Orchestra en het nummer The Curse of an Aching Heart. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van het eerste uur van CFM Jazz. En dat nummer is van Mel Tormé. Het komt van een LP af weer. Het heet Coming Home Baby. En ik ga daarvan uh, draaien nummer Coming Home. Blijf vooral luisteren. Na het nieuws van 11 uur ga ik verder met nog een aantal mooie LP's... en natuurlijk nog wat andere mooie uh, jazznummers. Tot zo! I'm coming home now real soon. You've been gone. Coming home, baby, now. You don't know what I'm going through. I'm coming home, I know I'm overdue. Since you've been away.